Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Eurocommissaris Hoekstra ziet het akkoord dat is bereikt op de klimaattop in Azerbeidzjan als een nieuw begin voor klimaatfinanciering. Hij noemt het uitzonderlijk dat landen na moeilijke onderhandelingen alsnog afspraken hebben gemaakt over klimaathulp aan arme landen. Het bedrag dat zij krijgen om te verduurzamen en zich te beschermen tegen bijvoorbeeld extreem weer... moet oplopen tot jaarlijks 300 miljard dollar in 2035. Volgens Hoekstra is dat bedrag zowel ambitieus als haalbaar. In de Jordaanse hoofdstad Amman heeft de politie een man doodgeschoten die op een politiepatrouille schoot. Drie agenten raakten gewond. De schietpartij was in de buurt van de Israëlische ambassade. Mensen die in de omgeving wonen werden opgeroepen om tijdelijk binnen te blijven. Over een motief voor het schietincident in Amman is nog niets bekend. Alle beoogde ministers van Donald Trump zijn bekend. De aankomend president van de VS heeft Brooke Rollins genomineerd voor de functie van minister van Landbouw. Rollins groeide op op een boerderij en is al jarenlang een belangrijke bondgenoot van Trump. Tijdens zijn eerste ambtsperiode werkte ze ook al in het Witte Huis. Rollins en de andere beoogde ministers van Trump moeten nog wel worden goedgekeurd door de Senaat. Eerdere nominaties in Trumps kabinet veroorzaakten verontwaardiging... onder meer vanwege schandalen en een gebrek aan ervaring. Rond deze tijd begint Max Verstappen aan de Grand Prix van Las Vegas. De Formule 1-coureur kan voor de vierde keer wereldkampioen worden. Daarvoor moet zijn voorsprong op Lennon Norris in het klassement minstens 60 punten blijven. Hij heeft nu nog een voorsprong van 62 punten. Als Verstappen voor Norris eindigt is hij dus sowieso kampioen. Verstappen begint de race vanaf plek 5. Norris begint de Grand Prix van Las Vegas vanaf de zesde plek. Het weer vooral in het noorden nog wat regen en later op de meeste plaatsen droog met wolken en af en toe zon. Bij een stevige zuidenwind wordt het rond de 15 graden. Morgen begint ook met regen, later opklaringen en dan wordt het rond de 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 I can't Who's fucking tonight? Who's fucking tonight? Who's fucking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 canzone ci sarà sempre qualcuno che la canterà I will. 生。 to save some for see. us back on the train.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

Life shows no mercy. Life shows No mercy. Life shows no mercy. No mercy. Life shows no mercy.